Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft duizenden mensen in financiële onzekerheid gestort... door ze zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst te zetten. Dat meldt NRC. Wie op de lijst kwam kon ineens toeslagen verliezen... of worden uitgesloten van een betalingsregeling. Ook was het bijna niet mogelijk om van de lijst af te komen... NRC baseert zich op een nog niet gepubliceerd onderzoek van een accountantsbureau. Dat is gedaan in opdracht van het kabinet. Dat onderzoek ligt volgens de krant al weken op het ministerie van Financiën... maar is nog niet naar de Kamer gestuurd. Het KNMI waarschuwt dat het vannacht glad kan zijn op de weg. In het zuidwesten kan het glad zijn door sneeuw en hagel... en ook op andere plekken kunnen natte wegen opvriezen en glad worden. Op veel plaatsen zijn strooiwagens ingezet. Afgelopen avond zijn al meerdere ongelukken gebeurd, vooral in de provincie Zuid-Holland. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor vliegverkeer vanuit Zuidelijk Afrika... in een poging de Omicron-variant buiten de deur te houden. Ook de VS gaat vanaf vandaag reizigers uit Zuidelijk Afrika weren. In Nederland gelden sinds vrijdag vliegbeperkingen. Alleen EU-burgers mogen nog vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol vliegen. Viviane Miedema is bij een verkiezing van de BBC uitgeroepen tot voetbalster van het jaar... De spits van Arsenal en het Nederlands elftal werd gekozen door voetbalfans van over de hele wereld. Miedema werd dit jaar topscorer op de Olympische Spelen en in de Super League, de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Ook was ze productief in de Champions League. Later vandaag maakt Miedema ook nog kans op de Gouden Bal. Voor die prestigieuze prijs is ook Lieke Martens van Barcelona genomineerd.